uur. Femke Wolthuis met het NOS. Duizenden alleenstaande ouders een groot deel van hun uitkering. Daarvoor waarschuwen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de sociale diensten. Het gaat om ouders van wie de partner bijvoorbeeld in de gevangenis of in een inrichting zit. De uitkering van deze ouders komt zo'n 242 euro per maand lager uit... omdat ze op papier wel een partner hebben. Uitgever Sanoma verkoopt 19 bladen aan mediabedrijf Nieuw School Media in Amsterdam. Onder de tijdschriften die verkocht worden zijn tuinbladen, motorbladen en ook titels als Vorsten, Knipmode en Kijk. Wat Nieuw School Media voor de titels betaalt is niet bekendgemaakt. Bijna 100 medewerkers van Sanoma gaan mee naar het nieuwe bedrijf. Sanoma leed vorig jaar 332 miljoen euro verlies en zette toen tientallen tijdschriften te koop. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die zijn vanochtend bij de herdenking van D-Day in Frankrijk. En ook premier Rutte, minister Hennis van Defensie en vertegenwoordigers van veteranen zijn daarbij. Vanmiddag gaan Willem-Alexander, Maxima en Rutte naar de lunch met wereldleiders. En daar worden ze ontvangen door de Franse president Hollande. En die roept wereldleiders op om tijdens de herdenking van die day met elkaar te praten over de spanningen in Oekraïne. Zowel de Russische president Poetin als de nieuwe president van Oekraïne, Poroshenko, zijn daarbij. En Hollande hoopt dat ze een prettige kennismaking hebben. Een deel van de mensen in Apeldoorn die zonder gas zitten... heeft ook dit weekend nog geen gas. Een week geleden ging bij werkzaamheden een gasleiding kapot. Er stroomde modder in de leidingen en daardoor hadden 1300 huizen geen gas meer. Volgens netbeheerder Liander zijn inmiddels 700 huizen weer aangesloten. Het duurt nog tot in de loop van het weekend voordat iedereen in Apeldoorn weer gas heeft. Het weer, het wordt een zonnige dag met temperaturen van 17 tot 24 graden. Ook morgen veel zon, dan wordt het een stuk warmer, maximaal 32 graden. Tijdens Pinksteren blijft het warm, maar de kans op onweer neemt wel toe. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen bij Amsterdam op de A10. Na een ongeluk bij knooppunt Amstel staat er vanaf knooppunt Watergaasmeer richting nieuwe meer 3 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht.